uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Belastingdienst eist 1 miljard euro van tabaksproducent BAT. De fabrikant van onder meer Camel en Lucky Strike... zou tussen 2003 en 2016 een holding in Amstelveen hebben gebruikt... om zo min mogelijk winstbelasting te betalen. Dat heeft NRC uitgezocht. Het is voor zover bekend de hoogste belastingaanslag... die ooit in Nederland is opgelegd. De fabrikant is naar de rechter gegaan om het aan te vechten. Justitie in België heeft huiszoekingen gedaan in het hoofdkantoor van telecombedrijf Proximus en de woning van topvrouw Dominique Leroy. Details wil het parket niet geven, maar eerder werd al bekend dat er een onderzoek tegen haar loopt wegens handel met voorkennis. Leroy is de beoogd bestuursvoorzitter van KPN. Ze zou een maand voor ze vertrok bij Proximus haar aandelen hebben verkocht. Er is een nieuwe blackface-video van de Canadese premier Trudeau opgedoken. Gisteren had hij al excuses aangeboden voor een video uit 2001... waarin te zien was dat hij zijn gezicht zwart had gesminkt voor een verkleedfeestje. En nu heeft de Canadese omroep Global News dus nog een video gevonden uit de jaren 90. Het donkersminken van zijn gezicht leidt tot kritiek. Veel mensen vinden het racistisch. De akte van verlatingen wordt permanent tentoongesteld in het Nationaal Archief in Den Haag. Dat heeft het kabinet gezegd tijdens de algemene beschouwingen. De akte uit 1581 wordt gezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Er staat in dat de Nederlandse Staten-Generaal zich onafhankelijk stelt van de Spaanse koning Philips II. Vooral CDA en VVD wilden dat het papier permanent te zien is voor geïnteresseerden. En het weer, het blijft droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden.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 Eh, want eh, het eh, inauguratiefeestje van burgemeester Molenburg vindt op dit moment plaats op het circuit. Dus ja, weer die link <laughs> naar dit verhaal. maar goed, we hebben dus zo dadelijk nog een blokje van drie. Want ze gaan zo direct nog gewoon nog extra iets spelen. Ehm, de mensen die denken, hey, dit is niet vader Veugen, maar nog steeds vader Koper. Inderdaad, we hebben een uurtje extra gekregen omdat de raadsvergadering CQ installatievergadering ehm, uh, van uh, Molenburg wat uit is gelopen. Dus wij mogen eh, wat langer doorgaan. Dus eh, dat is de reden waarom we nog een blokje van drie nummers het goed houden van de Last Wave. Dat zeggende waren ze op een gegeven moment ook heel erg nieuwsgierig van, eh, van hoe zit het ook alweer met, eh, met, eh, met Alaska. Want we hadden het net even over de spanning in de, de muziek. Hè? Dus het moet experimenteel zijn. je moet elkaar een beetje kunnen uitvinden. Nou, wat dacht je ervan als we dus bijvoorbeeld de Alaska met The Prophet laten horen? Want dan heb je ook echt alles bij elkaar. Een stukje Annie Moriocone, maar dan aan de dijk in Volendam. De Prophet eh, dus eh, met een eh, klein knipoogje richting uh, Ennio Morricone. dat was al van het tweede album wat, wat ze hebben uitgebracht. ergens rond 2015 hebben ze dit af, uitgebracht. 19, nee 18, dat was het laatste keer dat ze dat hadden gedaan. Dat was Prospero, daar hebben ze... Eh, ja, ook eh, de, behoorlijk wat singles eh, vanaf gehaald. Hij had weer een totaal ander geluid. weer wat meer richting de 70s, 60s. Met heel veel eigenlijk knipoog in de richting van ehm, Tom York, Radiohead. Dat was toch ook wel een favoriet van Frank Bond geweest. En dat hoor je met name bijvoorbeeld terug in het nummer wat over Nick Drake gaat. Dus dat kan ik er eigenlijk ook wel uit afleiden. Um, Eden and the Wild, die hebben we ook eh, hier centraal staan. Want het, eh, ik had het eigenlijk min of meer al gezegd op eh, Facebook... dat zij ook binnenkort met materiaal gaan komen. En wij hebben in het eerste uur al het nodige gedraaid van Eden and the Wild. En nu draaien we een tweede nummer van diezelfde EP. Homegrown heet, dat, heet de EP. En dat nummer dat heet Maria. comfort. I don't think I can sleep on my own. There's something about you that makes me feel more at ease when you're home. old and grey headed. I hope I'll be still by your side. And no one can promise forever. But know that I'll promise that I'll try. Dat waren ze. Eden and The Wild. Eh, de band eh, kun je bewonderen in de popronde Delft. En afgelopen zaterdag had eh, mijn goede vriend en collega Willem de Waard in Zwaardvis... Eh, van Omroep Zuidplas eh, een interview met eh, deze band. bovendien besteedt hij, Willem, komende zaterdag in hetzelfde programma zwaardvissen, wat je elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 kunt beluisteren... ook aandacht aan die poprondes in de buurt van dezelfde omroep eh, waar zij eh, huizen. En dat is eh, onder de rook van Rotterdam, want daar zitten ze ongeveer. het is tijd om een belofte in te lossen. En dat zijn de laatste drie nummers van The Last Wave. Drie zeg ik ook met expres. Want kijk, ze vonden het zo leuk dat we hebben overlegd. Nou, we willen nog een, een derde nummer in het derde blok spelen. Nou, en dat derde blok, dat is nu aangebroken. Ehm, dat is ook, als ik het goed begrepen heb... een aantal nummers ook van het laatste album... wat, uh, wat eh, verschenen is eh, van dit jaar. Dat klopt, hè mannen? Dus, dus ja, ik ben ook razend nieuwsgierig... welke drie nummers dat gaan worden. Maar dat laat ik aan jou over, Lennart. we dus. beginnen met een nummer die niet van het nieuwe album is. Ah. Maar de laatste twee wel degelijk. De laatste twee van wel degelijk. Dit is dan van het album 2017, denk ik. Correct. Ja, precies. Nou, daar gaan we. Uh, <laughs> ja, ik zag, ja, oké. Okay. It's a dream, I'll be a man for this year. I care for your story now. Write songs when you despair. What are you thinking of me? Of my life and my beliefs. What are you thinking of? my wife and set me free. Cause we want to that it all, that it all isn't true. And I don't, and I don't know what's happening. time say turn van instrument gewisseld of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Eh, Lennart eh, gaat eh, gewoon... wat zeg je, Lennart? Ik speel nu op het nieuwe album. Dus, ah, oké, okay, oké. Nu, nu, is het gewoon... ja, oké, zonder... Ja, <laughs> Eh, echt eh, zoals een eh, frontman van een rocker. Pak die microfoon beter. <laughs> de, de, volgende twee nummers die komen dus wel van het laatste album van 2019. Dus ik zou zeggen, laat horen jongens. go. Four seasons, rain, filled and winter, yes, can. Four seasons, rain, filled and one from it And the roses return from the garden as you said that you never forget his four seasons rain. En krijgen wij nu een toegift. En dat is het laatste van, eh, van vanavond eh, van eh, de Last Wave. Hier bij Alternative FM. En dan, ja, dan gaan wij het zaakje wat dat betreft ons met de muziek verder afmaken tot 11 uur. er komt dus nog één nummer. ook van het laatste album wat dit jaar is uitgebracht. En opnieuw eventjes eh, de boel weer een beetje eh, inregelen. Dat, eh, dat hoort er wel allemaal bij. zodat het allemaal goed staat en ook weer goed gaat klinken. Ja, ja. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, eh, dat, dat zijn allemaal van die dingetjes. Eh, die horen erbij een beetje eh, goed alles afstemmen. En dan mag ik het allemaal even een beetje aan elkaar praten. ik zit een beetje in het luchtledige. Want ook voor mij tellen de uurtjes nu zo langzamerhand een beetje zwaar. Maar goed, ik denk dat, dat de heren zover zijn. welk nummer wordt het, Leonard? Russia Calling. Ah, oké. you want. Tell me what you want to do. Show me some signs. Show me some crowds you burn. Oh, I got Moscow on the line. The Peters is calling me too. Tell me what you want. I last, my keys and need it too. er dan nog eh, wel eens iets achter. Dat zijn van die eh, zogenaamde instinkers. Maar in dit geval was het dus niet. Het was gewoon een eh, mooi staand einde. vandaar dat ik eventjes wachtte tot het applaus. Ja, want, je, want tegenwoordig... met sommige muzikale stukken... dan denk je dat het nummer afgelopen is... en dan komt er nog in één keer baf iets achter. Maar dat is in dit geval niet het geval. Heren, dank jullie wel voor, de, voor de komst hier naar deze studio van ZFM Zandvoort. Um, ja, we hebben nog eh, wat eh, muziek klaarstaan. We hebben nog een half uur, dus eh, dat gaan we dan ook goed gebruiken, eerlijk gezegd. Dit is Ruvarda. Tomorrow is another day. You just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. But tomorrow is another day. If you just take whatever you need to suit yourself. And everyone else will do the same. Cause friends are just friends. And the one wasn't the one. Cause we waited for too long. I guess we waited for too long. weren't becoming the end. Everything you've lost again, again. Cause friends are just friends, and the one wasn't the one. Cause we waited for too long, yes, we waited. je denken eh, aan eh, de andere kant van de radio. Want eh, je denkt, hey, dat is toch Jan Marcel. Die zat toch bij een andere groep. Nee, de bandleden zijn hetzelfde gebleven. Alleen de, het geluid hebben ze behoorlijk veranderd. En nu heet ze Glass Wolf. Je moet maar eens eh, goed in het eh, verleden kijken wat ik er verder over gezegd heb. Eh, maar de, de, band die daarvoor was, die is niet meer. Maar Glasswolf is daarvoor in de plaats gekomen. En ik ga je verzekeren, er komt meer materiaal van deze Zwolse band naar voren. daarvoor hoorden we Ego van Rufaida uit Rotterdam. En deze band zal ook de komende week al met een compleet album gaan komen. wij doen het nog even met Glitter. Hier is Nosoyo. fever Felt so out of place So everywhere I went I needed you to be my savior I am glitter. I'll make it glitter. Tonight is glitter. I feel so goddamn glitter. So kiss my glitter. Dreaming glitter. Yeah, I'm so glitter. glitter. the impression that I'm wasting all your patience. Now I'm realizing that it's you who kept me waiting. I found out what I'm worth, so watch me while I'm shaking my glitter. I'll make it glitter. Tonight is glitter. Don't touch my goddamn glitter. Go kiss my glitter. komt uit Utrecht. Eh, Maggie Brown, nee, uit Amsterdam komen ze zelfs. Hoe kom ik daarbij eigenlijk uit Utrecht? Eh, Maggie Brown, nee, ze komen uit Amsterdam. Eh, ik ben met, in de war, denk ik, met Canvas Blanco. Dat is echt een Utrechtse band. daar doet mij soms een beetje de muziek van Maggie Brown wel een beetje aan denken. Ehm, het is eh, bijna kwart voor elf en aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan eh, deze setting met The Last Wave. Ehm, we hebben het eigenlijk over alles uh, gehad. een beetje Marnix van muziek naar de sport en weer terug naar de muziek. En weer, nou, één ding nog niet. Wat dan? De toekomstplannen. De toekomstplannen, ja. want ik vind het trouwens wel heel erg leuk. Lennart is inmiddels al vertrokken. Dus die, ja, die moet... en voor Rick want jij Beste Rick, eh, komt eh, ook uit een eh, ander werelddeel van Nederland, <laughs> geloof ik. <laughs> ja, toch? Ja, ja, ik kom uit Amersfoort, maar ik studeer dan aan het conservatorium in Enschede. Ah, dus, hoe, ben je in, hoe ben je met, met deze band in aanraking gekomen? Want geografisch gezien leeft het merendeel van deze band Marnix uit eh, Haarlem. Eh, Thijs eh, ook uit Haarlem. Dan hebben we Julian, die, is, die komt ook uit de buurt. Die komt uit, uit Velsenbroek. En jij komt samen met... Lennart uit het oosten des lands. Ja, ja wij zijn de buitenstaanders. Ja. Nee, maar hoe ben je bij de band terechtgekomen dan? Tinder. Nee. <laughs> Ja, hoe, hoe, hoe, later op de avond, eh, des te, eh, ja, des de eh, des, te, <laughs> des de antwoorden. Ja, maar dat, wil, dat is het volgens mij niet. Nee, nee, het is... Ehm, ja, het is via Facebook gegaan. Het is via via van een vriend van Marnix. Die deelde een bericht. En toen heeft een vriend van die vriend heeft dat gedeeld. Ja. En toen heeft uiteindelijk iemand die bevriend is met mij op Facebook... heeft dat gedeeld. Ja. Zo <laughs> Toen zag ik een filmpje van hun in de Steels. Ehm, dat ze eh, Wagon Wheel speelden eh, als koffer. En dat ze zeiden, ja, we hebben een nieuwe gitarist nodig. Zo is het gegaan eigenlijk. Ja, en ik dacht in eerste instantie, oh, leuke kofferbandje in de kroeg, weet je wel. drie drie-stemmig, beetje eh, Americana <laughs> County. Dat bleek dus niet het geval te zijn. Nee, nou, ik bleek dus aan de telefoon en hij zegt, ja, ja, heb je ons al gecheckt Spotify? Dus ik zeg, hé, wat, wat, <laughs> Ja, dus het eh, bleek ook nog gewoon, eh, gewoon muzikanten met eigen materiaal te zijn. Ja, ja, ja. alleen maar tof. Ja, eh, dus, dus degene die dat dan heeft gedeeld, ik weet dus niet wie dat is. degene die hem in dat bericht heeft gezet, <laughs> die kent Rick dan ook weer niet. Nee, oké. maar goed, uiteindelijk is het, dat is weer een beetje het, de rock and roll van de sociale media eigenlijk een beetje eerlijk gezegd. Hè? Je weet nooit waar het, het man <laughs> dan de junior, Thijs. Want jij, jij, bent de drummer van het gezelschap. Ik, ik moest net iets allerlei formuliertjes in eh, vullen. Ja, wat, eh, eh, tekenen. Ja, ja, zit, je, dus nog op school, jongen? Ja, ik, ik zit nu op het mbo, dus uh, dan mag ik lekker stage lopen. En dan kan ik met deze jongens mooi mijn uren mee, mee opdoen. Ja. En ja, dat is eigenlijk sinds, sinds april ben ik erbij gekomen. Als, als jongste van de band nu ook. Ja. En dat is eigenlijk via de tapasbar gegaan. <laughs> de ja. tapasbar. Ja. ja. weer, een ander rock Meer rock'n'roll wordt het eigenlijk niet. Nee, oké, oké. Okay. Maar oh, die doet daar zijn dingetje elke, maandag of dinsdag. Ja. En ik kom daar in de spoelkeuken. En zo zijn we aan de praat ah, geraakt. Eh, en van het een kwam het ander. En toen was het nou, gaan we gewoon een keer samen oefenen. Ik, vind, ik vind het wel, eh, dat vind ik dan wel weer het grappige. Dat doet mij ook een beetje denken aan het eerste gesprek. Het is... Het is heel divers. Ik bedoel, als ik ook kijk naar de leeftijdsopbouw... dan zit er toch wel een verschilletje hier en daar eh, erin, toch? Eh, ja, dat klopt. Inmiddels hebben er dus 28 mensen in de band gezeten. Ja, dat, dat weet ik nog. Eh, dat je me dat toen nog vertelde. Nou, dan, waren het er toen 22 en zijn het er dus nu 28. <laughs> ja. Maar ehm, ja, iedereen komt op verschillende manieren bij. Sommige mensen zijn ook tijdelijk. Maar nu, ja, ik wil wel echt iets hebben om door te bouwen. Ja, dat zei je toen eigenlijk ook al. Ja, dat kon dus met geen van die mensen met wie we dus toen waren. Want die nee. er allemaal niet meer in. Nee. En Thijs is dus de laatste en, um, we kennen elkaar al ietsje langer. Ja. En toen was het van, we wisten van elkaar, we maken muziek. Ja. Martijn was net begonnen, dus ik denk, nou ja, moet hij even acclimatiseren maken of zo. Ja. En toen, een jaartje later, gingen we samen spelen. En ik denk, zo, oh, die gast is al klaar voor. Toen eh, was zijn eerste optreden was bevrijdingspop in Haarlem. Ja. Dus dat was wel even spannend eigenlijk. Ja, dat, <laughs> ja. dat geloof ik ook wel. Eh, bevrijdingspop. Stond je op het hoofdpodium of niet? Nee, we stonden op het eh, Plein van de Vrijheid. Oh, Oké, ja, dat is, eh, bij Marcus is dat wel bekend. Want die eh, schiet nog wel eens de plaatjes. Dat doet hij ook trouwens bij de, de Rob daar wordt. Dus de grote kans dat jullie daar ook gekiekt zijn door Marcus. Dus wat dat gaat... ja, dan moet je maar even weer de site raadplegen. Maar goed, maar het is mij niet geheel onbekend. Het fenomeen bevrijdingspop Haarlem. Dus, ja, was vet. Ja? Ja. Dromen, jullie er ook, dromen jullie er toch ook van om eens een keer op dat hoofdpodium eh, te kunnen staan? Ja, zeker. Ja? Zeker, Ah, ja, ik vind jullie trouwens wel uh, hoofdpodiumwaardig. Dus dat, dat vind ik, dankjewel. Ja, dat, dat dan weer wel. Dus, ik, zal, ik zal het tegen de programmeur ja. Of ze er wat mee weet. doen in Spears 2. Dus eh, dat, ja, dat, dat, moet, dat is toch altijd maar afwachten. ja, dan nog even het benzine wat door de aderen heen kruipt. heb jij kaarten voor volgend jaar? Of ben je uitgeloot? Ik, eh, ik denk dat ik ze eh, via via ga krijgen. Toch wel? Ja. ja. Ik werk namelijk voor eh, Formule 1. <laughs> Is het zo? Ja. ja maar, <laughs> er is, ik werk voor de gemeente Haarlem ook. Aha. En die werkt samen met de gemeente Zandvoort. Ja. Dus. En daar zit een projectgroep, zit, zit op Dat weet ik. Ja, dat en daar zit ik in. Daar zit jij in? Ja. En ik doe daar een gedeelte groen. Want ze mhm. willen het namelijk groen invullen. Dat klopt, want eh, ze willen de, de groenste uh, Grand Prix eh, van de kalender worden. dat, dus toen heb ik ze verteld als groenadviseur hoe ze dat moeten doen. En nou, uh, nou krijg ik binnen kort te horen. je zou bijna zeggen, we moeten skik op fietsen, maar erin gaan gooien. Dat is een deel wat je kan doen. Ja, dat kan ik, dat kan ik volgende week wel eens, bij wijze van een grap, kunnen, we dat, kunnen we dat wel eens even doen, ja. Dat kan, maar je kan ook meerdere dingen doen. Ja. Dus, ja. ja. de benenwagen pakken of wat dan ook. Dus, ja, bomen planten. Ja, eh, eh, zandhagen die ze verplaatsen, rugstreeppadden, eh, Alles <laughs> kan. alles kan. alles kan. die Formule 1 die komt er zeker wel. Maar ja, vind je dat een fijn idee als liefhebber dat dat nou ja, binnen 10 kilometer afstand bij wijze van spreken te doen is. <laughs> Tuurlijk, komen mensen over de hele wereld. Wij kunnen gewoon lopen of met de fiets. Ja. Dat is top? Ja, ja. ja. want in feite hoef je eigenlijk alleen maar het visserspad af te rijden en je bent er natuurlijk. Ja, zo'n beetje wel, ja een eh, prettig vooruitzicht dus. Oké, wie denk jij dat gaat winnen? Eh, volgend jaar? Nee, dit jaar in eh, Singapore. Dit jaar? zondag. weekend. Blindepool. ik, ik, zeg, ik zeg toch Verstappen, denk ik. Rick? Rick? Wat denk jij? Ja, lastig. lastig. Het is altijd... uh, hè, Verstappen is ook nog een jonkie. <laughs> Wel met ervaring natuurlijk. Ja, dat, ah, het is een veteraan onder de jongeren. hè, onderhand. Ja. Eh, mijn droom gaat hetzelfde uit naar Max. En ik denk zeker dat die eh, top 3 waardig dat dat, dat dat, gaat, dat, dat, dat, moet volgens mij ook wel... Maar ik eh, durf niet te zeggen dat er één erin zit. Pole position. Nee, pole position ja, dat is weer wat anders. Maar het gaat mij om de wedstrijd. Dus ah, ik, denk, ik denk serieus dit jaar dat McLaren eindelijk een keertje zich gaat mengen... bij dit circuit tussen die, tussen die andere gasten. We zullen het zien. Ik denk uh, dat hij hoog gaat eindigen. Vier of drie misschien wel. Ik zeg, ik zeg eigenlijk Lando Norris. Die vind ik nog iets beter als, uh, als Sainz. Topcoureur. Ja. Vond het leuk dat jullie er waren, jongens. Merci. Bij ja. Ehm, we gaan eh, er een, eh, een eind een beetje aan maken aan deze uitzending. De Last Wave is geweest. Eerst draai ik deze song voor Fall and Darkness.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 A city drowning how your dress unveiled my knee. You were C'est pas le vent. Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. pardonne moi l'âme et mes péchés, l'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire, tu t'es toujours avec désormais tu vas m'oublier. zich af in Honfleur. Eh, de videoclip en ook deze song heeft het eh, gehaald eh, op het album Inertia. aan alle leuke dingen komt een eind ook aan dit extra uurtje Alternative FM. Want straks hebben we nog één uur Peaceful Radio. Dat start dus in de tweede uur. Ik zeg het er maar even bij, want de introductie heeft Vader Veugen al gedaan. En wellicht doet hij dat straks in de tweede uur nog een keer. Dit is de laatste en dat is Dan Lion. En dat nummer dat heet What a Nice Surprise. Volgende week zijn we er weer. Dag. sluiten denk ik gewoon af. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. <laughs> we zijn zo gewend om eh, de boel in één keer af te sluiten. dat je ja, nou ja, dan moet ik eh, nu even een minuut eh, vol gaan zitten kletsen. Dus dat, <laughs> dat is... Ik, ik, sluit iets af wat ik eigenlijk beter niet had af kunnen sluiten. Want ik had genoeg tijd om het te kunnen doen. Maar ja, ik was eigenwijs zo het, eh, het, eh, <laughs> het systeem uit te schakelen nog voordat de uitzending afgelopen is. Eh, dat betekent ook dat ik wat betreft de webcam ook dicht ga. morgen zijn er weer nieuwe programma's tussen 12 en 2. Ik, ik wijs ook nog even over het feit dat we morgen ook nog een uitzending hebben vanaf het circuit. Heet ZFM Sportcafé. Doe ik zelf ook aan mee. Dus wat dat gaat, eh, gaat het eh, over de sportnota die daar onder andere wordt besproken.